Als de plannen worden doorgezet komt er een gerechtelijke procedure. Dat zegt het gemeentebestuur in reactie op het besluit van het kabinet om CO2 op te slaan onder een woonwijk. De CO2 is afkomstig van Shell in de Rotterdamse haven. Het kabinet laat zich gijzelen door Shell. Het slaat oproepen van de provincie, het gemeentebestuur en de raad om de CO2 ergens anders op te slaan in de wind, zegt de gemeente. Barendrecht gaat niet meewerken aan het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningen. De gemeente hoopt dat de Tweede Kamer de betrokken ministers Kramer en Van der Hoeven terugfluit. Milieuorganisaties noemen de CO2-opslag in lege gasvelden in Barendrecht een domme zet en verspilling van overheidsgeld dat beter in schone energie had kunnen worden gestoken. Bij een Nederlands distributiecentrum in de buurt van Antwerpen zijn afgelopen weekend zo'n 3000 iPhones gestolen. De toestellen hebben een waarde van anderhalf miljoen euro. Volgens het bedrijf maakten de dieven een gat in het dak en klommen ze naar binnen. Ondanks de camerabewaking wisten ze er met 12 pallets iPhones vandoor te gaan. Volgens de distributeur komt de levering van iPhones in België niet in gevaar. De gestolen iPhones zijn onmiddellijk geblokkeerd. Minister Verhagen voelt voorlopig niets voor extra bezuinigingen op ambassades. De Tweede Kamer vroeg gisteren ambassades en consulaten te sluiten... omdat Nederland er relatief veel heeft. Bovendien kan steeds meer worden samengewerkt met andere landen in de EU. Verhagen zei in de Kamer dat hij best de discussie wil aangaan... maar dan wel op basis van een serieuze analyse. Hij wees erop dat in het regeerakkoord al is afgesproken... dat buitenlandse zaken het aantal diplomaten moet verminderen. Ook kijken ambtenaren naar mogelijkheden om verder te bezuinigen. Het weer, de stormachtige wind neemt langzaam af.